57 mensen overleefden dat niet. Correspondent Thijs Kettenis weet meer. personeel dat die fatale nacht dienst had, eh, was niet goed getraind. En dat geldt ook voor de stationschef van de stad eh, Larissa... die een wissel verkeerd had gezet... waardoor die twee treinen op hetzelfde spoor terecht konden komen. Nou, zijn opleiding was onvolledig en ontoereikend, zegt de toezichthouder nu. Er lopen nog meer onderzoeken naar de treinramp... en er komt ook nog een rechtszaak tegen de stationschef. Bij een voetbalwedstrijd hoort een biertje, zingen, juichen en rellen. Binnen en buiten het stadion loopt het soms uit de hand. Sommige van deze jonge supporters snappen dat wel. Wij gaan voor de gezelligheid en voor het plezier. Niet voor het vechten en het bier gooien. Ja, liever niet. Maar als het gebeurt, dan gebeurt het. Er is weinig aan te doen. Ik vind zelf dat rellen er al een beetje bij hoort. Niet vuurkast en zo is mooi om te zien. Maar vechten... Dat hoort niet bij de sport. Dat is eh, zonde. De hooligans die in het politiebusje belanden na rellen zijn steeds jonger. Dat hebben mijn collega's van NOS Stories uitgezocht. Volgens experts komt dat deels door corona. Jongeren zouden minder goed weten weten waar de grens ligt. En na de 7-1 droomzegen van gisteravond tegen Shakhtar... heeft Feyenoord nu AS Roma gelood voor de kwartfinale van de Europa League. En dat is niet de gedroomde tegenstander, zegt mijn collega Arman Afsaroglu. Het is een tegenstander waar ze toch wel wat slechte herinnering aan hebben. Het is natuurlijk de finale geweest vorig seizoen van de Conference League. Feyenoord AS Roma en toen won AS Roma met 1-0 in een, een, lelijke wedstrijd. Een AS Roma is gewoon een goede ploeg, eh, lastige ploeg met goede spelers. Wijnaldum die zit daar nu en die speelt ook gewoon weer. Karsdorp die speelt ook. Het gaan wel mooie wedstrijden worden, maar ik ben heel erg benieuwd of ze bij Feyenoord hebben geleerd van, van vorig jaar... en hoe ze dat nu beter kunnen aanpakken tegen een tegenstander... die eigenlijk ja, bijna hetzelfde is als toen. AZ weet ook tegen wie zij moeten in de kwartfinale van de Conference League, namelijk Anderlecht. Het weer, het is bewolkt en af en toe een zonnetje, graad of 15.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 voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 20 minuten. Ze wijten aan een auto met pech op de A10 bij knooppunt Koenplein. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A10 zelf leidt dat ook tot file.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 Gewoon eventjes binnen Je stemming heeft een wisseling. Nu ben je een herinnering. Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van mij zij verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je en jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort. En stiekem op jezelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat Hoorde ik dat je met een gozer was Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt Maar ben niet boos op dat, nee ik sta boven dat En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten Ik hoop dat ik binnen drink, gewoon eventjes binnen je stemming heeft een wisseling Nu ben je een herinnering Ik ging achter cash aan En raakte verstikt erin Bleef van links naar rechts gaan Nu zit ik er middenin ZFM. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it.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 Hij moet zich voor het ICC verantwoorden voor oorlogsmisdaden in Oekraïne, vooral voor de deportatie van kinderen naar Rusland. Het staatsbedrijf dat het Griekse spoornet beheert... heeft grote fouten gemaakt voor de treinramp van vorige maand, blijkt uit onderzoek. Het personeel dat die nacht werkte was slecht getraind. En PvdA-politicus Adrie Duivenstein is na een lange ziekte overleden, meldt het ANP. Duivenstein was Tweede Kamerlid en senator. En eerder was hij wethouder in Den Haag en Almere. Adrie Duivenstein was 72 jaar. Het weer, bewolking en wat zon en kans op een bui bij 13 tot 19 graden.